Kees Groot met het NOS-journaal. Rusland houdt vol dat het niet betrokken is bij het neerhalen van vlucht MH17. Volgens Moskou zijn er nooit Russische raketsystemen de grens met Oekraïne overgestoken. Een internationaal onderzoeksteam concludeerde vandaag dat de MH17 met een Russische boek is neergehaald vanuit het rebellengebied in Oost-Oekraïne. Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de bevindingen van de onderzoekers goed deels verzonnen. Het Amerikaanse congres heeft ingestemd met een wet waardoor nabestaanden van de slachtoffers van de aanslagen van 11 september Saoedi-Arabië kunnen aanklagen. De meeste daders kwamen uit dat land. President Obama had zijn veto uitgesproken over de wet omdat die slecht zou zijn voor de diplomatieke positie van de VS. De Senaat en het Huis van Afgevaardigden hebben dat veto ongedaan gemaakt. De olieprijs is vandaag met 5% gestegen na geruchten dat de OPEC-landen akkoord zouden zijn gegaan met een beperking van de productie. Die zou met 750.000 vaten per dag worden teruggeschroefd. Vooral landen die grotendeels afhankelijk zijn van olieinkomsten, zoals Venezuela, hebben belang bij de beperking. In de Belgische havenplaats Zeebrugge zijn twaalf vluchtelingen gered uit een truc met diepgevroren broodjes. Ze zaten er zeker zes uur bij een temperatuur van min 25 graden. Een van de vluchtelingen deed met zijn telefoon een noodoproep. Als de politie ze niet had gevonden, hadden de Eritreërs en Syriërs het transport zeker niet overleefd. De Nederlander die in Myanmar vastzit omdat hij een boeddhistisch ritueel had verstoord, zegt dat hij spijt heeft. Hij zegt dat hij niet wist dat hij een religieuze ceremonie verstoorde. Hij trok de stekker uit een versterker omdat hij boos was omdat hij werd gewekt door het geluid. De man hangt een gevangenisstraf van twee jaar boven het hoofd, maar waarschijnlijk wordt hij Myanmar uitgezet. Het weer, vannacht is het droog en met 13 tot 17 graden niet koud. Morgen trekt er vanuit het noordwesten regen over het land.